Naar verwachting overlijden er over 20 jaar meer Nederlanders dan er baby's worden geboren. De bevolking groeit daarna nog wel, maar dat komt door de komst van migranten. Nu heeft bijna een kwart van de inwoners een migratieachtergrond. Het CBS verwacht dat in 2060 dit voor bijna 40 van de bevolking het geval is. Ondertussen stijgt het aantal ouderen fors. Waarschijnlijk zijn er over 20 jaar twee keer zoveel 80-plussers als nu. Koning Willem-Alexander bezoekt op dit moment de radiostudio's van de publieke omroep in Hilversum. De vijf zenders zitten sinds kort bij elkaar in het NPO-gebouw op het Mediapark. Met zijn bezoek viert de koning het medium radio dat dit jaar in Nederland 100 jaar bestaat. Hij spreekt in het radiohuis met omroepbestuurders en met radiomakers als Lara Rensen, Frits Spits en Ruud de Wild over het belang van de radio en de toekomst van het medium. De Belastingdienst zegt dat zo'n 300 gedupeerden in de toeslagenaffaire vandaag nog horen hoeveel geld ze krijgen ter compensatie. Het gaat om een voorlopig bedrag. Het geld wordt volgens staatssecretaris Snel nog voor kerstmis gestort. Het gaat om ouders die onterecht worden verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag. Op Schiphol hebben familieleden en veel fans vanochtend vroeg de Nederlandse handbalsters onthaald. Het toestel landde rond half vijf. De handbalploeg schreef zondag geschiedenis door in Japan wereldkampioen te worden. De handbalsters zijn toegevoegd aan de genomineerden voor de sportploeg van het jaar. De jaarlijkse sportprijzen worden morgen bekendgemaakt tijdens het sportgala. Het weer, op de meeste plaatsen droger dan af en toe zon. In het westen wat meer bewolking en met 12 tot 15 graden is het erg zacht. Later in de middag en vanavond van het zuidwesten uit regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de 4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude 13 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een half uur.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 you tell me your name. You are solid with me, cause all I can see is your body. Cause I never seen such a fine brown brain. Now all that I have is a broken down chair. But I will gladly make you king on my throne.